nieuws van 3 uur. Over de brexit. Het gaat om een vooroverleg voor een EU-top die binnenkort wordt gehouden. Nederland, Ierland en Denemarken denken dat zij als handelslanden de meeste nadelen zullen ondervinden van het vertrek van de Britten uit de EU. Dat zei de Ierse premier Kenny in een Ierse krant. Hij en de Deense premier Rasmussen zijn door premier Rutte uitgenodigd voor een lunch vrijdag in het Katshuis. De Schotse premier Sturgeon noemt de aankondiging van de vervroegde Britse verkiezingen op 8 juni een grote politieke misrekening. Ze roept de Schotten op om pal te staan voor hun eigen rechten. De meerderheid van de Schotten is tegen de brexit. De Britse premier May wil een sterker mandaat voor de uittreding uit de EU. Labour, de grootste oppositiepartij, steunt de vervroegde verkiezingen. De Belgische politie is een nieuw onderzoek begonnen naar een vermiste Nederlandse vrouw. Mieke Kuipers verdween in augustus 2014 na een uitstapje met een vriendin. De Belgische politie sluit niet uit dat ze ergens is ondergedoken. Ze kan ook het slachtoffer zijn van een overval of een ontvoering. Op basis van nieuwe informatie is de politie begonnen met een zoekactie bij een benzinestation langs de E19 in Nijvel. Minister Ploemen vindt dat landen in actie moeten komen tegen de vervolging van homo's in Tsjetsjenië. Organisaties als Human Rights Watch melden herhaaldelijk dat homo's, lesbiennes, biseksuelen en anderen worden opgepakt, vermoord of in kazernes worden opgesloten. Ploemen vindt die berichten schokkend. Ze wil met 33 landen een verklaring uitgeven over de vervolging van homo's in Tsjetsjenië. De ouders van Tristan van der Vlis zeggen dat ze morgen niet naar de rechtbank komen. Van der Vlis richtte in 2011 een bloedbad aan in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. Nabestaanden hebben zijn ouders mede aansprakelijk gesteld. De rechter heeft bepaald dat ze bij de zitting aanwezig moeten zijn, maar ze kunnen dat psychisch niet aan, zegt hun advocaat. En het weer nog, de buien trekken weg, van het noorden uit is steeds meer zon en het wordt ongeveer 11 graden.